uur. Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. De Tweede Kamer wil dat de EU de visumplicht voor Albanië weer invoert. Het kabinet moet daar in Brussel voor gaan pleiten, vindt de Kamer... zodat criminele Albanese bendes kunnen worden bestreden. De visumplicht voor Albanese werd in 2010 afgeschaft... maar twee jaar geleden drongen justitie en politie al aan op herinvoering. Ze signaleren dat de Albanese steeds vaker een sleutelrol spelen... bij drugshandel en witwassen. Het kabinet ziet een visumplicht niet zitten omdat hij in Europa kansloos zou zijn. En volgens minister Grapperhaus heeft Albanië kort geleden toegezegd dat het wil meewerken aan de opsporing van deze criminelen. Uber gaat naar de beurs. Het bedrijf achter de taxi-app Uber Technologies heeft een aanvraag ingediend voor een beursnotering in New York. De waarde van het bedrijf is volgens Uber 90 tot 100 miljard dollar. Het wordt daarmee waarschijnlijk de grootste beursnotering dit jaar. Overigens leidt Uber flink verlies vanwege de vele investeringen. Zo steekt het bedrijf veel geld in onderzoek naar zelfrijdende auto's. Vorig jaar was het verlies van Uber 1,8 miljard dollar op een omzet van 11,3 miljard. Zeven grote Nederlandse beleggers voeren de druk op Shell op... om meer te doen tegen de klimaatverandering. In een gezamenlijk statement zeggen ze dat Shell zijn CO2-uitstoot... harder omlaag moet brengen om de doelen van het klimaatakkoord van Parijs te halen. Onder de beleggers zijn Achmea, Egon en twee pensioenfondsen. Ze zeggen dat Shell wel vooruitgang boekt, maar nog niet genoeg. De landing van een Israëlische sonde op de maan is mislukt. De hoofdmotor hield ermee op en daarna viel alle communicatie weg. De Bereshit was de eerste sonde van een commerciële partij die op de maan zou landen. Tot nu toe hebben alleen de Sovjet-Unie, de VS en China succesvolle maanlandingen gedaan. Met de privaat gefinancierde Bereshit had Israël het vierde land willen worden. Het weer, wolkenvelden, afgewisseld met opklaringen en minima rond het vriespunt. Overdag zonnige periode en toenemende bewolking... met later een kleine kans op een soms winterse bui... en een matige noordoostenwind.